9 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Om middernacht, dat gebeurde voor Hotel de Wereld... waar de Duitsers in 1945 de overgave-documenten tekenden. Een Britse veteraan bracht de vlam naar Wageningen. Daarna ontstak burgemeester van Rumond het bevrijdingsvuur. Meer dan 1300 estafettelopers verspreiden het vuur nu door het land. De Amerikaanse president Trump is een stap dichter bij het afschaffen van Obamacare. Het Huis van Afgevaardigden stemde gisteravond in met zijn nieuwe zorgwet. Twintig republikeinen stemden tegen de wet, net te weinig om hem tegen te kunnen houden. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. De vraag is of dat gaat lukken, omdat de republikeinen daar een krappe meerderheid hebben. Politiemol Mark M. had al veel eerder opgepakt kunnen worden als de politie beter had opgelet. Dat blijkt uit stukken uit het strafdossier die Dagblad De Limburger heeft ingezien. Een Bali-medewerkster van het bureau Eindhoven kreeg maanden voor de start van het onderzoek een melding over een corrupte politieman. Mark M. zou tegen betaling een aangifte wegens mishandeling uit het politiesysteem hebben verwijderd. De Bali-medewerkster sloeg geen alarm na de tip. Ze schreef het bericht alleen in haar werkcomputer. M werd in september 2015 aangehouden. Hij zou geheime informatie hebben verkocht aan de onderwereld. De Duitse journalist die in Turkije wordt vastgehouden... heeft fel uitgehaald naar de Turkse president Erdogan. Denis Yücel noemt het ongehoord dat hij in het openbaar door Erdogan is veroordeeld. Hij eist een eerlijk proces en zegt dat hij voor gerechtigheid en vrijheid zal blijven strijden. Yücel werd in februari opgepakt wegens propaganda en het aanzetten tot haat. De aanleiding daarvoor zou een kritisch artikel van hem zijn geweest over de Turkse minister van Energie, de schoonzoon van Erdogan. Het weer bewolkt, alleen in het zuiden kan de zon soms doorbreken. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het wordt maximaal 14 graden vanmiddag. In het weekend warmer, dan wordt het tussen de 15 en 20 graden. Dit was het NOS Show.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 One, two, three. He plays so sexy to me. Three, Kids six. Kit's got some brand new licks. Six, seven, eight. Down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound.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 Brave. clack clack time. the name of the lady. De lady heet Beth Hart. En zij bezong haar Jazzman. Nou, die had zo om zich heen. Die begeleidde haar. Prachtige. Ja, eerste nummer weer van het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Jacques Duiven en ik ga tot uh, eh, 12 uur nog heerlijke nummers voor u, eh, voor u draaien. Althans, dat hoop ik dat ik u daar een eh, pleziertje mee doe. Kent u allemaal Houten Herman? Een beetje stijf loopt hij rond altijd, hè, Houten Herman. Nee, hij heet natuurlijk Woody Herman. En de blues voor JP. Die wordt als een... Eh, hoe zeg je dat? Als een kanon gespeeld. for JP, dat was eh, Woody Herman. Het eerste uur eh, liet ik al genieten van Honey, Suckle, Rose van Eva Cassidy. Maar ook het tweede uur, eh, toch nog maar weer eventjes een mooi nummer van. De, en dan kunt u eens horen wat een prachtige stem deze dame eigenlijk had. Want ze is niet meer in leven. Ze stieren van een melanoom, uitgezaaid. Ja, die vreselijke ziekte. maar we hebben haar opgeluisterd, luisteraars. God bless the child. it got shall get. Them that's not shall lose. So the Bible. the Hij trad hier al op in eh, Zandvoort in de Krocht samen met Erik Timmermans. Ik heb het over uh, Fibo, Fibrofanist. Zeg ik het goed? Fibrafoon. Ja, niet. Fibrafonist en drummer eh, Frits Landersbergen. Once I Loved, zo heet het nummer. En wat hij samenspeelt met de Harry Apple Quartet. Frits Landersbergen. Frits samen met eh, het Harry Heppel Quartet. We gaan luisteren naar eh, ehm, La Chanson de Vieux Amant. La Chanson de Vieux Amant, als ik het zo goed uitspreek. Jacques Brel eh, heeft het waarschijnlijk ook bezongen. Uh, maar Cor onze Korbakker, onze eigen Cor speelt het ook heel mooi.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 Let the time go by. I won't care if I can not be here on the street where you Ja, zanger met Duskwars. dat hij lijkt een klein beetje op Michael Bublé. Alhoewel, niet helemaal, want hij heeft toch weer ietsje ander... Eh, ja, hoe zeg je het? Een andere timing, een andere, anders, toch een klein beetje anders stemgeluid. Maar hij lijkt er wel een beetje op. Uh, Ella Gerald samen met Ray Charles. Smooth Sailing. Charles Singers eh, op de achtergrond te horen. En dit was natuurlijk Elliot Fitzgerald met... Eh, hoe heet dit nummer ook weer? Eens even kijken hoor. Even spieken. Oh ja, Smooth Sailing. Oftewel, eh, ja, lekker rustig, relaxed met de zeilboot. Het meer op. Nou, wat het maar op.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 And the banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange. of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. ons even jazzy naar Penny Lane. Samen met de Brian G. White Quartet. We gaan even eventjes genieten van een heerlijk portie fruit. Want u moet niet alleen maar eh, die vette tompoezen verschalken luisteraars. Ook gezond fruit nuttigen. Turks fruit met name. door het orkest van eh, Rogier van Otterlo... samen met eh, Toet Stielemans. Met het eh, filmthema uit Turks fruit. Want daar luistert u naar. We gaan eventjes zwingen met twee mannen. Robbie Williams en Rufus Wainwright. Swings Both Ways. I'm coming out of the sandbox. You'll get covered in dog dew. I'm gonna get off the seesaw. Say goodbye to your mama. Oh yeah, let's get high on some pop rock. Pop rock and cold. I'll blow your sock Teach you how to laugh at daddy's dirty jokes. Don't hedge your bets, double down if you wanna get ahead in Tinseltown. Turn that smile upside down. Happy people don't have sex. Now, Robbie, everybody swear. butchers, the bandits, the fayest of faggots and singers with everything. sitting hard on the pavement Can you find me some grass? I have a certain arrangement Up the Khyber Pass Oh yeah, let's get high with some fruitcake Fruitcake and tea And after I've done her Everybody away. The bully, the bigot, the giant, the midget, and singers with everything they need. Everybody swings both ways. Face it, Rufus. You're a tad gay, Oh yeah. Face it, Robbie. Uh huh. You're a little bit child. of wine and roses and stemgeluid nog niet hadden herkend. Dit was Curtis Stiggers met Days of Wine and Roses. Nat King Cole, Love. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you.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 Maar we gaan ook eens even naar The Square Dance. Dave Brubeck met Jan Square Dance. Miles Davis, So What? En met eh, dit nummer, luisteraars, neem ik meteen afscheid van u... want eh, het is alweer bijna 12 uur en dan komt het nieuws weer voorbij. Ik heb het weer met plezier voor u gedaan. CFM Jazz, 25 jaar al een traditie bij Radio Zandvoort. Volgende week weer een andere collega die uh, ongetwijfeld weer een mooi programma voor u gaat maken. Ik neem afscheid van u.